Michel Koenen met het NOS-journaal. Een arts van het Amphia ziekenhuis in Breda is een petitie begonnen... tegen een testevenement van Radio 538 voor een Koningsdagsfeest. De arts schrijft dat hij namens verontruste zorgverleners... patiënten op steeds langer wordende wachtlijsten... hun naasten en anderen het onderdachte pseudo-experiment wil laten annuleren. Bij het evenement in de buurt van het ziekenhuis zijn 10.000 mensen welkom... Volgens de petitie is dat een slag in het gezicht van patiënten en zorgverleners. De petitie was rond 10 uur vanavond al ruim 40.000 keer ondertekend. De politie heeft een einde gemaakt aan een straatfeest in het dorp De Goren in Noord-Holland. Daar waren zo'n 3 tot 400 mensen. Agenten grepen rond half tien in met wapenstokken. De politie sprak vanmiddag nog van een gemoedelijke sfeer. Er werd gebarbecued en bier gedronken. In het dorp zou dit weekend een kermis zijn, maar die gaat vanwege de coronacrisis niet door. In het Verenigd Koninkrijk heeft een sobere ceremonie eh, is plaatsgevonden eh, van de echtgenoot van koningin Elizabeth, prins Philip. Hij overleed op 9 april, twee maanden voor hij 100 zou worden. De uitvaart was vanmiddag in, het Saint in de St. George kapel van Windsor Castle. Bij de plechtigheid waren vanwege corona maar 30 familieleden. Prins Philip is bijgezet in de crypte onder de kapel. Cambuur Leeuwarden is nu ook officieel gepromoveerd naar de eredivisie. Gisteren vierde de club uit Friesland al de officieuze promotie. Omdat nummer 3 Almere City met 3-0 verloor bij Go Ahead Eagles... is een plek in de top 2 zeker voor Cambuur. De nummers 1 en 2 van de eerste divisie promoveren dit seizoen rechtstreeks naar de eredivisie. Het weer nog, opklaringen en vooral landinwaarts plaatselijk wat mist. Minima vannacht tussen de 1 en de 4 graden met kans op lichte voorstaande grond.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 Unique, you blow my mind. one of a kind, having no like or equal or parallel. That sounds like you to me. Cause baby, you are, you truly are unique. That's you. <laughs> through the dictionary, trying to find words to describe it.